Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. kan maar een fractie van het werk aan, waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Politiebond. De NPB heeft gesproken met zo'n 400 rechercheurs... en die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. De bond wil dat er snel zeker 2000 rechercheurs bijkomen. Door aanhoudende bombardementen en beschietingen door het Syrische regeringsleger zijn in de rebellenenclave Oost-Ghouta zeker 94 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan 300 gewonden, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Oost-Ghouta wordt sinds 2013 belegerd. De situatie is er volgens de VN nijpend door grote voedseltekorten en de voortdurende aanvallen. Mensen die illegaal in Nederland zijn worden vaak te lang opgesloten in detentiecentra. Dat stelt Amnesty International. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie gebeurt het geregeld dat ze daar geen uitzicht op hebben. Zo heeft bijvoorbeeld een Soedanese jongen 500 dagen in detentie gezeten voor hij Nederland kon verlaten. Oud-president Fujimori van Peru moet opnieuw terechtstaan. Hij kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Hij zat 25 jaar cel uit wegens corruptie en mensenrechten schendingen. Fujimori moet zich nu verantwoorden voor de dood van zes boeren... die in 1992 werden gedood door een paramilitaire groep. Fujimori regeerde Peru van 1990 tot 2000 met harde hand. Steeds meer Nederlanders hebben een motor- en een motorrijbewijs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari hadden zo'n 1,4 miljoen mensen een Nederlands motorrijbewijs. Dat is ongeveer 1 op de 9 volwassenen. Onder hen zijn steeds meer 50-plussers, ruim 800.000. Verder slaagden vorig jaar 27.000 mensen voor een motorexamen. En dat is het hoogste aantal sinds 2003, meldt de BOVAG. Het weer, in het zuidwesten misschien nog wat regen, later overal droog met steeds meer zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. In de Randstad vooral problemen in Noord-Holland. Door een storing gaan daar de spitsstroken niet open. Geeft vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmerend Zuid 14 kilometer. Een half uur vertraging. Op de A9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Bij Uitgeest 3 kilometer. Vertraging daar bijna 10 minuten. En verderop richting Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. Dat kost je ongeveer 10 minuten extra. De A15 van Rotterdam naar Europoort bij Oostvoorne 4 kilometer door werkzaamheden.